Anders grijp je mis. 538 Nieuws. 12 uur. Op veel plaatsen rijden straks weer gewoon bussen. In Brabant, het Gooi en op de Zuid-Hollandse eilanden rijden ze vanaf de vroege ochtend al. In Groningen en Drenthe pas na 9 uur. De provincie Utrecht houdt de meeste bussen nog wel binnen... behalve de gratis pendelbussen die naar stations rijden. De treinen rijden morgen ook weer volgens de winterdienstregeling. Het aantal gewonden door het winterweer valt mee. Ondanks de sneeuw en code oranje bleef het verrassend rustig op de eerste hulp van de meeste ziekenhuizen. Mensen hebben blijkbaar goed geluisterd naar de oproep om binnen te blijven. In een supermarkt in Nijmegen is iemand aangevallen met een bijl. Op beelden bij Hart van Nederland is te zien dat andere klanten snel ingrijpen. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd en de aanvaller is opgepakt. Waarom hij met een bijl iemand te lijf ging is niet bekend. En Nederlandse militairen kunnen binnen drie dagen noodhulp geven aan de Caribische eilanden. Als nodig is. Dat zegt minister Brekelmans, die op Curaçao is... om te praten over de bevoorrading van de eilanden. Afgelopen weekend werd daar niet gevlogen... omdat Amerika en Venezuela bezig was Maduro op te pakken... en dus kwamen daar ook geen goederen aan. Er valt lokaal een bui en je moet nog altijd rekening houden met gladheid. Overdag is het een tijd droog en 1 tot 5 graden. En dat was het nieuws op 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Floris Dolle donderdag aftrap. We gaan knallen. Zo is het. Marshmallow en Jelly Roll hoor je naar Sarah.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 en dat je diep van binnen eigenlijk heel erg aan het twijfelen bent... of diegene eigenlijk wel hoort wat je zegt, of diegene wel aan het luisteren is. Mijn vriendin die wordt, echt, die wordt gek bij mij. Af en toe, dat, praat ze tegen me, dan ben ik ook op dat moment op mijn telefoon dingen aan het doen... en dan ja, geef ik van die ja, nee, ja... Dat de antwoorden, eigenlijk luister ik voor geen meter. Daar wordt, wordt ze, wordt me meestal niet in dank afgenomen. Er las ik een bericht vandaag. Het is onderzocht. Je kunt dus zien aan iemand of diegene goed naar je luistert. Dat heeft dan te maken met knipperen. Met je ogen knipperen. Als iemand heel aandachtig luistert, dan knippert diegene namelijk veel minder met zijn of haar ogen. Eh, ja, dat zorgt er namelijk voor. Minder knipperen zorgt ervoor dat je meer focus hebt. Dus eigenlijk ja, zeggen je ogen ook iets over hoe, je, hoe goed je luistert eh, naar, iemand. Het zou wel mooi zijn trouwens als het ook andersom werkt. Dat je dan zeg maar, minder goed ziet als je je oren dicht houdt. Ik denk niet dat dat zo werkte. Nee. Het zijn de eerst voor in het donker, Radio 538. Ik ben Floris, dit zijn Topic en A7S. Kernkraft 400. The heart dawn to 12, nieuwe muziek bij 538. 5 plus 3 is 8. Lijkt het je leuk om de hoofdrekenarena van Radio 538 te betreden binnen nu en een uh, minuut of 15? Pak even de app van 538 erbij. Dat is namelijk de plek waar je antwoord geeft op de kwalificatiesom... voor de tweede ronde van 3 van deze week. 5 plus 3 is 8 gaan we spelen zo meteen. 30 seconden. In die 30 seconden komen er allemaal hoofdrekensommetjes op je afgevuurd. Als je in die arena staat natuurlijk. En het doel is om morgenavond op dit tijdstip de weekwinnaar te zijn. Te weten, degene met de meeste goed in 30 seconden. Daarvoor zul je Erik moeten verslaan. Die had gisteren in de eerste ronde 10 goed in 30 seconden. Dat is best een goede score. Erik die ging er snel doorheen. Maar mocht je nou zoiets hebben van, weet je, ach ja joh... Eh, ik heb er zin ik aan. heb er zin aan. Kom maar door met die som. Pak de F van 50 achterbij. Geef antwoord op die kwalificatiesom. 35 min 6. Alright, even overrekenen, even nadenken. Een beetje, een beetje niveau ook voor vandaag. 35 min 6. Geef je antwoord aan me door via de groepaarse app van... Radio 538. Lose yourself in wild romance. We're going to party, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, fiesta, forever. sometimes me? What would you say to have your way? Would you give up or try again? If I hesitate to let you in, now would you be yourself or play a role? Tell all the boys I'll keep it low. If I say no, would you turn away or play me off or would you stay up? Oh, don't succeed. Dust yourself off and try again. You can dust it off and try. doing to me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be. be eternity or just a week. You know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. first day? What about the next day? Um, um, um, um. Said you don't wanna throw it all away. You're bugging on the first day. What about the next day? Um, ah, And ah, ah, if don't succeed, yeah, dust yourself off and try it. Hoeveel is 35 min 6? Geef jouw antwoord aan me door via de app van... I am somebody that I don't know oh, I may need. I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. somebody Houston, I Wanna Dance With Somebody bij 538. Rico? Hey, goedenavond. Hey, goedenavond. Hoeveel is 35 min 6? 29. Dat is helemaal goed. 5 plus 3 is 8. Rico, daarmee ben je gekwalificeerd voor de tweede ronde van deze week. 5 plus 3 is 8. 30 seconden gaat er zo meteen aftellen. En dan krijg je allemaal sommetjes op je afgevuurd. In de hoofdrekenarena van 5 plus 3 is 8. Het doel om er zoveel mogelijk goed te hebben. En morgenavond op dit tijdstip de weekwinnaar te zijn. Dat, eh, nou, daar, maak je nog kans op op het moment dat je Erik verslaat. Die gaat aan kop momenteel in het klassement. Die had er 10 goed gisteren. Ja, dat is eh, pittig. Dat is pittig. Maar, ja, gewoon altijd proberen ook. Hey, jij werkt bij de politie, Rico. Ja, dat klopt. Op straat? Ja, ja zeker. Oké. Nu ben ik benieuwd. De, talk of the town de, de laatste dagen is eh, dat er een boete van 490 euro staat op dat je nog sneeuw op je dak hebt liggen. Ja, ik weet hem niet precies hoeveel geld die kost. Alleen ik weet wel, als je rondom je auto eh, de ruiten niet vrij hebt... dat je inderdaad eh, rond die uh, prijs ja. ja. het is volgens mij dat je een, een losse lading bijdraagt. Bij, je, bij meerijdt, zeg maar. Dus volgens mij was dat, was, was, was dat de consumptie. Maar de vraag is, heb je hem uitgeschreven de afgelopen dagen? Nee, nee. Oké. Dat ik heb wel een aantal gewaarschuwd, maar uh, niet uitgeschreven. Ah, oké, oké. ja, nee, dat scheelt er, Want je, volgens mij dat moet je natuurlijk allemaal weer verwerken daarna. Dus ben je weer later thuis voor je werk. ja, dat moet je niet hebben. Nee, dat wil je niet. Dat wil je niet. Uh, <laughs> Rico, als je er klaar voor bent, dan roep je start. en gaan we overrekenen. Ja, start. Hoeveel is 13 plus 16? 13 plus 16. 29. 34 min 9. Dat is 25. 7 keer 4. 7 keer 4. 28. 24 gedeeld door 3. 8. 18 plus 11. 29. 32 min 6. 26. 6 keer 5. 30. Die krijgen je nog in de zoomer. Kijk. Rico, Erik gaat aan kop momenteel in het weekklassement. klassement Die had er 10 goed. De grote vraag is, ben jij daar overheen gegaan? Denk het niet. Het antwoord is inderdaad nee. Je had er zeven goed. Maar je, bent al wel een beetje de buurt gekomen hoor, Rico. Ja, ik heb helemaal niet gedaan. Helemaal niet Je hebt je best gedaan. En als dank voor je dappere deelname... komt er in ieder geval een 538 prijzenpakketje kant op. Kijk, dat is mooi. wens ik je nog eh, een, mooie, mooie avond. Lekker slapen zo meteen. En hou de straat weer veilig daar in Sint-Michiels Gestel waar je woont. Ja, dankjewel. We gaan het best doen. Hoi, Rico. Fijne avond. Hoi. Morgen de laatste ronde van deze week. 5 plus 3 is 8. En jouw kans dus om de weekwinnaar te worden. Radio 538. Symphony Radio 538. was goed nieuws van de week voor Chantal in de ochtendshow. Blijf zitten, want je wint vier kaarten voor de Vrienden van Amsterdam.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 magic